Dat blijkt uit berekeningen van de provincie Zuid-Holland. Volgens het gebruikte rekenmodel zal het aantal ritten met 7,5% dalen... zodra de OV-chipkaart het enige betaalmiddel is. Dat komt door koudwatervrees, maar ook doordat sommige reizigers met de OV-chipkaart duurder uit zijn. Het zou gaan om een tijdelijk effect. Parkeren wordt steeds duurder. Dat blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. Onderzoekers spreken van slinkse prijsverhogingen. Waar je vroeger voor een bepaald bedrag een vol uur kon parkeren, kan dat nu nog maar 50 minuten. Er staat geen extra service tegenover, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om per minuut te betalen. Dat kan nog bijna nergens. Vicepremier Bos zegt dat hij niet wist dat de NAVO een officieel verzoek aan Nederland zou doen om langer in Oeruzgan te blijven. Wat hem betreft wordt het verzoek afgewezen. Minister Verhagen is verontwaardigd. Volgens hem is er duidelijk over gesproken in het kabinet. In Salt Lake City is de uitvinder van de frisbee overleden. Walter Frederick Morrison kwam op het idee dankzij een aantal studenten... die lege taartenbakjes van bakkerij Frisbee naar elkaar toe gooiden. Hij verbeterde het ontwerp en begon in 1955 met de productie onder de naam Pluto Platter. Twee jaar later verkocht hij het patent aan een speelgoedfabriek... die de naam Frisbee in ere herstelde. Walter Frederick Morrison was 90 jaar. Bij de opening van de Olympische Winterspelen wordt de Nederlandse vlag gedragen door bobsleer Timothy Beck. Dat heeft chef de mission Henk Gemser bekendgemaakt. Beck doet voor de derde keer mee aan de Spelen. In 2002 zat hij in de viermansbob in Salt Lake City. In de zomer van 2004 was hij in Athene hardloper op de 4x100 meter estafette. De ceremonie is vannacht live te volgen op Nederland 1. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon.